What. your ass right now. you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led? Why did you do it?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 en aanhangers van de Likud-partij van premier Netanyahu. In de nederzetting Refafa werden duizend willen 2000 kolonisten met bulldozers, cementwagens en ander materieel direct beginnen met de bouw van een nieuwe wijk. De bouwstop heeft 10 maanden geduurd. Afgelopen dag probeerden de Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas Israël nog te bewegen tot een verlenging. Abbas dreigt onder meer met het afbreken van het vredesoverleg als Israël doorgaat met de bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. In Amsterdam en Utrecht hebben krakers twee leegstaande gebouwen bezet. Aan de Weesperzijde in Amsterdam is het voormalige hoofdkantoor van de brandweer gekraakt. Het stond sinds eind december voor de helft leeg. En op de Uithof in Utrecht is een pand van de universiteit bezet. De Amsterdamse en Utrechtse politie zijn voorlopig niet van plan om de gebouwen te ontruimen. De krakers protesteren met hun acties tegen het kraakverbod dat vrijdag ingaat. Vannacht sliepen ze al in tentjes op de Dam en voor vrijdag is een grote actie aangekondigd op het Spui in Amsterdam. Cabaretière Claudia de Brij krijgt dit jaar de Pulifinario, de prijs voor het indrukwekkendste programma van dit seizoen. De jury noemt haar show Hete Vrede, intelligent, bedacht, vrij van vorm en hilarisch van toonzetting. De Nederlands Hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers, gaat naar Paulien Cornelissen. De jury vindt haar tegendraads en vernieuwend met een verrassend originele geest. Het weer vannacht in het noorden bewolkt en regen. In de rest van het land opklaringen en kans op mist. Morgen is het in het noorden een grijze en druilerige dag. In het zuiden is het overwegend droog en wisselend bewolkt met enkele zonnige perioden.